Over dit jaar en vorig jaar komt de financiële strop uit op ruim 3 miljard euro. Blijkt het onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vooral de grote steden hebben door de crisis flink moeten inleveren. De inkomsten van gemeenten zijn sterk teruggelopen doordat er minder wordt gebouwd. De grondexploitatie brengt daardoor veel minder op, zegt de VNG. Als de huizenmarkt weer aantrekt zal dat volgens de vereniging wel ten goede veranderen. Maar dan nog blijven de gemeenten zitten met een structureel tekort van een half miljard euro. De VNG zal de financiële problemen aankaarten bij het nieuwe kabinet. Op de website van D66 is een condoleanceregister geopend voor de gisteravond overleden partijoprichter Hans van Mierlo. Op de site zijn honderden berichten geplaatst. De reacties op het overlijden van de oud-politicus getuigen van veel respect. De huidige leider van D66, Pechtold, vindt hem een inspirator. Zelfs toen Van Mierlo al ernstig ziek was, toonde hij zich nog betrokken bij de partij, zei Pechtold. Een andere D66er, oud-minister Brinkhorst, noemde Van Mierlo een man van hoop en niet van angst. Premier Balkenende roemde van Mierlo's inzet om de democratie te vernieuwen. Volgens oud-premier Kok was hij een warme man met wie je eindeloos kon debatteren. Hans van Mierlo overleed gisteravond na een ziekbed van enkele weken. Hij was 78 jaar. De Ivoriaanse voetballer Didier Drogba is uitgeroepen tot Afrikaans voetballer van het jaar. De aanvaller van Chelsea werd verkozen boven Samuel Eto'o uit Cameroen en de Genees Michael Essien. Als aanvoerder van het nationale team leidde Drogba Ivoorkust naar het WK. Hij scoorde dit seizoen al 19 keer in de Engelse competitie. Het is de tweede keer dat Drogba de titel krijgt van Afrikaans voetballer van het jaar. Eerder gebeurde dat in 2006. Het weer vanochtend bewolkt, maar wel droog. Vanuit het westen gaat het regenen.